Jelle Visser met het NOS-journaal. D66-leider Kaag heeft in een lezing haar ongenoegen uitgesproken... over het feit dat er geen kabinet komt met Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ze deed dat in de HJ schoollezing van Elsevier Weekblad. Kaag zei dat het voor haar moeilijk te bevatten is dat de formatiepoging is mislukt. Ze schrijft dat toe aan Haags gedoe. In haar lezing moest met name VVD-leider Rutte het ontgelden. Kaag vindt dat onder zijn leiding een schaduw over Nederland is gevallen. Pogingen van het CDA om Kamerlid Pieter Omzicht terug in de partij te krijgen zijn kansloos, meldt Nieuwsuur. Bronnen melden dat Omzicht aan de CDA-top heeft laten weten dat voor hem het boek gesloten is. Zaterdag is er een partijcongres en dan zullen verschillende afdelingen en netwerken aandringen op een verzoeningspoging, maar Omzicht zal daar niet op ingaan. Hij wil als eenmansfractie zijn controlerende taak als Kamerlid gaan uitvoeren. Op dit moment denkt hij niet aan het oprichten van een nieuwe partij. De Duitse stroomproducent Uniper wil op de Maasvlakte een fabriek bouwen voor de productie van groene waterstof. Het bedrijf is het daarover eens met het Rotterdamse havenbedrijf, maar heeft nog wel serieuze bedragen van de overheid nodig. Hoeveel is niet duidelijk. Groene waterstof wordt gezien als een belangrijk middel om de Rotterdamse haven voor 2050 klimaatneutraal te maken. De Amerikaanse acteur Michael K. Williams is overleden. Williams, die 20 jaar geleden doorbrak als Omar in de serie The Wire... werd volgens Amerikaanse media dood aangetroffen in zijn woning in New York. Hij is vermoedelijk overleden aan een overdosis drugs. Ook speelde hij in de serie Boardwalk Empire en de film 12 Years a Slave. Michael K. Williams is 54 jaar geworden. En dan het weer. Vanavond en vannachtig is het rustig weer. In het noorden kan een spat regen vallen.